en worden er nog 128 mensen vermist. Honderden militairen en vrijwilligers zoeken op de stranden van West-Java en Zuid-Sumatra tussen de brokstukken naar slachtoffers. De meeste slachtoffers zijn Indonesische toeristen die aan de kust vakantie vierden. De familie van het omgekomen meisje Dasha Graafsma uit Hilversum... looft 10.000 euro uit voor degene die de gouden tip heeft... waarmee de zaak wordt opgelost. Eind 2015 stelde de OM vast dat het meisje van 16... na een avond stappen haar leven had beëindigd... door voor een trein te springen. Maar de familie gelooft dat niet. Haar familie hoopt dat iemand die meer weet over haar dood... zich nu meldt. Koning Filip van België heeft in zijn jaarlijkse kersttoespraak... politici op hun verantwoordelijkheid gewezen. Hij roept op tot een open en oprecht debat... in de aanloop naar de komende verkiezingen. Volgens Belgische media werd de speech van de koning al geschreven... voor de definitieve val van het kabinet en daarna niet meer aangepast. Ze spreken van Philips meest politieke toespraak tot nog toe. De koning verwijst onder meer naar de grote klimaatmars in Brussel... en de protesten van de gele hesjes. Een 19-jarige Eritreër is veroordeeld tot drie jaar cel... voor het meermaals brandstichten bij een complex voor vluchtelingen... in Lent bij Nijmegen. De rechter houdt hem verantwoordelijk voor drie branden. Alle drie de keren gebruikte hij wasbenzine... om s'nachts brand te stichten in de trappenhuizen van het complex. Aanvankelijk bekende de man de branden... maar later verklaarde hij dat hij zou zijn bedreigd door een jongen uit Rotterdam... die zou volgens de Eritreër ook de branden hebben aangestoken. De rechtbank gelooft dat niet. Het weer vanavond en vannacht wolkenvelden en opklaringen. In het binnenland daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Morgen eerste kerstdag af en toe zon en een graad of 7.